Tijd al snel. Volgende week zijn we weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Ben jij erbij? Uiteraard. Helemaal goed. Afsluitertje. Fatboy Slim. Praise nou you. In de Fedele Grand remix. Ik praat er gewoon niet doorheen. Ik zeg tot volgende week.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 moeten de extra kosten zelf betalen, vindt minister Klink... De PVV had vragen gesteld over een moslima die bij een bevalling niet wilde worden geholpen door een mannelijke arts. Als iemand zoiets op tijd aangeeft, moet dat volgens Klink kunnen, al is het geen afdwingbaar recht. Maar bij acute hulp moet iemand de dienstdoende arts accepteren of de extra kosten betalen. Het astmafonds roept zorgpersoneel op om zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Directeur Rutger zegt dat hij geen begrip heeft voor zorgverleners die geen prik halen en toch contact hebben met kwetsbare patiënten. Het astmafonds doet de oproep nu omdat duidelijk is dat een groot deel van het zorgpersoneel zich niet laat vaccineren. Somalië gaat het verdrag van de rechten van het kind ondertekenen. Daarmee zijn de Verenigde Staten het enige land ter wereld dat het verdrag niet hebben geratificeerd. Er staat onder meer in dat kinderen moeten worden beschermd tegen geweld en seksuele uitbuiting. Het kinderrechtenverdrag werd 20 jaar geleden door de Verenigde Naties aangenomen. In Genève is de grootste deeltjesversneller ter wereld weer opgestart. Hij werd in september vorig jaar stilgelegd, net nadat hij in gebruik was genomen, omdat er een lek was. Onderzoekers willen de toestand van direct na de oerknal nabootsen. Critici zijn bang dat het experiment met de deeltjes versneller krachten losmaakt die niet te beteugelen zijn. Wetenschappers noemen dat onzin. Zutphen, Alkmaar en Roermond houden hun eigen rechtbank. Minister Hisballin wilde er afhankelijk zittingslocaties van maken die minder taken hebben, maar hij ziet daar nu toch van af. De rechtbank in Dordrecht wordt wel omgezet in een nevenvestiging, omdat vlakbij in Rotterdam ook een rechtbank is. Het weer... Af en toe bijen. Overdag is het eerst droog met nu en dan zon. Maar aan het eind van de dag vallen er weer buien.